van 6 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Amerikaanse homo- en transgenderorganisaties zijn geschrokken van Trumps plan om transgenders te weren uit de krijgsmacht. De Amerikaanse president zei vanmiddag op Twitter geen enkele transgender meer te willen toelaten om kosten te besparen en onrust te voorkomen. Zijn voorganger Obama had juist beleid gemaakt om transgenders bij te staan. De militairen verdienen een betere opperbevelhebber, zeggen burgerrechtenactivisten. Een homo- en transgenderrechtenorganisatie zegt dat Trump met dit besluit levens beschadigt voor politiek gewin. Naar schatting dienen in het Amerikaanse leger zo'n 2500 transgenders. In verband met de grotbrand bij Maastricht zijn zeven huizen in het Belgische grensplaatsje Kanne ontruimd. De burgemeester vond de evacuatie nodig. Hij maakt zich zorgen over de stank, rook en koolmonoxide die uit de mergelgrotten komt. Er woedt sinds donderdag brand in een opslag van hooi en stro. De brandweer is vandaag begonnen met het weghalen van het smeulende hooi uit de grot. Dat werk gaat nog een paar dagen duren. Shell schrapt dit jaar in Nederland nog eens honderden banen. Reden is dat het bedrijf minder olie en gas wint. Hoeveel mensen op de vestigingen in Rijswijk en Amsterdam hun baan verliezen wil Shell nog niet zeggen. De gesprekken met de vakbonden en de ondernemingsraad van Shell lopen nog. Vorig jaar schrapte Shell ook al honderden banen in Nederland. Wereldwijd gingen meer dan 10.000 werkplekken verloren. Een collectie van meer dan 600 objecten uit het vernietigingskamp Auschwitz gaat de komende jaren op tournee. De tentoonstelling trekt langs 14 steden in Europa en Noord-Amerika. Het gaat om onder meer een originele barak uit het concentratiekamp en een Duitse goederenwagon waarin Joden naar de kampen werden gedeporteerd. Het is nog niet bekend of de tentoonstelling ook naar Nederland komt. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanavond valt er af en toe een bui. Later vanavond of vannacht klaart het weer op. Morgen veel bewolking, kans op een bui en 19 tot 22 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er weinig aan de hand op de wegen in eh, de Randstad. Maar toch een paar files die er uitspringen. De A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Knoop het Hoevelaken. 6 kilometer. Verkeer moet daar via de vluchtstrook na een ongeluk. De A2 Utrecht-Amsterdam is tot morgenochtend dicht. Tussen Knoop het Holendrecht en Knoop het Amstel. Vanwege werkzaamheden. Tussen Breukelen en Knoop het Holendrecht levert dat 7 kilometer file en bijna 20 minuten oponthoud op. Bovendien moet het verkeer omrijden via de A9 en de A1 bijvoorbeeld. Ten zuiden van Rotterdam was een ongeluk op de A15 naar Europort. Dat is van de weg af, maar tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Charloes rijdt het nog wat langzaam.